Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op het Zuidereiland bij een plaatsje ten westen van Christchurch... op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president... zal voor de rechter zeggen dat hij onschuldig is aan de aanklachten tegen hem. Hij zou in 2018 niet hebben aangegeven dat hij drugsverslaafd was toen hij een wapen kocht, wat in strijd is met de wet. Daarna zou hij het wapen 11 dagen illegaal in zijn bezit hebben gehad. Hunter Biden zou tot 25 jaar cel kunnen krijgen als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld. Al vallen de straffen voor deze overtredingen meestal lager uit. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de 5 jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen... voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Steeds meer zeelieden zitten vast op schepen. Dat blijkt uit een database van in de steek gelaten zeelieden... van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties... Zeevarenden worden als verlaten bestempeld als ze minstens twee maanden geen loon meer krijgen... of als een scheepseigenaar andere fundamentele verplichtingen niet meer nakomt. De zeelieden kunnen vaak niet zomaar het schip af. Soms is er geen geld voor vliegtickets naar huis... of is de bemanning bang dat ze hun achterstallige loon dan niet meer krijgen... De afgelopen 20 jaar zaten zo'n 10.000 verlaten zeelieden vast aan boord van schepen. Soms wel meer dan een jaar.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 act like a cool man, but he's burning inside. to fill me up with passion, make love to me all through the night. I wanna be with somebody who's crazy and wild, always bright and breezy, both a man and just a child. And baby, when you hold me, just like you do, please tell me that you want me definitely busy living in a real world, but never ever treats me wrong. when you stand beside me, these dreams are like mine.